Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De politie heeft op 15 plaatsen in Oost-Brabant, Limburg en Gelderland invallen gedaan... vanwege een onderzoek naar de handel in chemicaliën en drugs. Vijf mensen zijn opgepakt. In huizen, winkels en loodsen in Gelderop, Helmond en Zomeren waren bijvoorbeeld invallen. De politie vond er vuurwapens, chemicaliën, contant geld en drugs. Bij de inval in Gelderop kwam een hondje om het leven. Het dier rende uit een van de drugspanden en werd aangereden door een politiewagen. Drieënhalf jaar cel voor een fotograaf uit Amersfoort... voor het verkrachten en aanranden van zes vrouwen. Hij gaf zijn slachtoffers het idee dat ze model konden worden... en nodigde hen uit voor een fotoshoot. Daar misbruikte hij de vrouwen. De fotograaf heeft de beschuldigingen altijd tegengesproken. De 76-jarige Albert Heringa is door het Hof in Den Bosch... schuldig bevonden aan hulp bij zelfdoding van zijn moeder. Hij is veroordeeld tot zes maanden voorwaardelijk... In 2008 gaf Heringa zijn 99-jarige moeder pillen waarna ze overleed. Heringa deed dat op haar verzoek. De schade na de brand in IJsselstein gisteren is groot. Er brak brand uit in drie loodsen en tientallen boten zijn in vlammen opgegaan. Twee van de loodsen moeten als verloren worden beschouwd. Vermoedelijk ontstond de brand bij het installeren van zonnepanelen. Daarbij zou kortsluiting zijn ontstaan. Het schilderij Meisje met de parel van Vermeer zal vanaf eind volgende maand een paar weken worden onderzocht. Het werk hangt in het Mauritshuis in Den Haag. Dat wil er met nieuwe onderzoekstechnieken achterkomen hoe Vermeer werkte met penselen, pigmenten en andere materialen. Het wereldberoemde schilderij werd rond 1665 gemaakt. Dan het weer nog, het kan flink doorregenen. Als de regen is weggetrokken zijn er op veel plaatsen opklaringen. Het is een graad of 8. Morgen en de dagen daarna blijft het wisselvallig bij 4 tot 7 graden. Dit was ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de ring van Amsterdam is een ongeluk gebeurd. Op de A10 Oost richting Almere, tussen Amsterdam Slotervaart en Afrit Watergasmeer, staat 8 kilometer file met een uur vertraging. Het is een ongeluk met een vrachtwagen, er is maar één rijstrook open.